Waterbalgemoed met het NWS Journaal. In Den Haag is een jongen van 14 omgekomen door koolmonoxidevergiftiging. De hulpdiensten rukten vanmiddag uit naar het appartementencomplex... waar de jongen onwel was gevonden. Hij en een andere bewoner werden naar het ziekenhuis gebracht. Vijf politieagenten die het gas hadden ingeademd... moesten ook voor controle naar het ziekenhuis. Waardoor er koolmonoxide in het Haagse appartementencomplex is ontstaan... is nog onduidelijk. De eerste divisiewedstrijd Excelsior Eindhoven heeft ruim een kwartier voor de eindtijd kort stilgelegen. Scheidsrechter Vos besloot beide teams naar binnen te sturen. Dat zou zijn gebeurd vanwege spreekkoren in het publiek. Ook zou er bier op het veld zijn gegooid. Na een paar minuten is de wedstrijd uitgespeeld. Gisteren werd het eerste divisieduel tussen MVV en Roda definitief afgebroken vanwege ongeregeldheden. In Sudan is massaal gedemonstreerd tegen de militaire staatsgreep van maandag. De demonstranten eisen dat legerleider Burhan de macht overdraagt aan een burgerregering. De VS en VN hadden gewaarschuwd geen geweld te gebruiken tegen de actievoerders. Maar volgens artsen zijn er minstens twee doden gevallen. Twee jaar geleden kwam er in Sudan een einde aan het 30-jarige bewind van dictator al-Bashir. Daarna was er een overgangsregering van het leger en burgers. Maandag grepen militairen de macht, naar eigen zeggen omdat er een burgeroorlog dreigde. Op de NK-afstanden schaatsen in Heerenveen heeft Irene Schouten voor de tweede keer op rij de 3000 meter gewonnen. Met een baanrecord. Ze was zes seconden sneller dan regerend wereldkampioene Antoinette de Jong. Jutta Leerdam won voor de tweede keer in haar carrière goud op de 500 meter. En bleef, bleef haar grote concurrenten en titelverdediger Femke Kok voor. Thomas Krol heeft voor de derde keer op rij de nationale titel op de 1500 meter gewonnen. Het weer de avond en nacht verlopen op een enkele bui na droog. Het koelt af naar een graad of 10. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen ook droog. In de middag vallen stevige buien en dan wordt het zo'n 16 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10.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 guess I held myself to blame. said I was strange I noticed that my eyes and hair weren't the same I asked my parents if I was okay They said you're more beautiful and that's the way They show that they wish that they had your smile So my confidence was up for a while I got real comfortable with my own style feel that L-O-V-E Say what I got is what you need A little love, L-O-V-E What I got is what you need Just some love, L-O-V-E Say what I got is what you need A little love, L-O-V-E Are you looking Africa.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 op 106.9 CFFM. You Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you?